Waar we elkander tegenkwamen, waar we wandelden tezamen in het hartje van Parijs. Ik zie in gedachten die mooie nachten. Samen fluisteren zo'n beetje in dat knus en klein cafeetje in het hartje van Parijs. zeker nog één keer zijn. Dat was ons paradijs. Een plein met bomen, een plein vol dromen. Waar verliefde paardjes stonden, hebben wij elkaar gevonden in het hartje van Parijs. Als de lente is gekomen en de vogels zingen blij woont Bartre in mijn dromen. Waar we liepen zij aan zij. Heel vaak lees ik in je ogen je verlangen zonder meer. Naar dat plein in Parijs, dat cafeetje in Parijs, naar die tijd van leer. Een plein met bomen, een plein Waar we tegen tegenkwamen, waar we wandelden tezamen in het hartje van Parijs. Ik zie in gedachten die mooie nachten. Samen fluisteren zo'n beetje in dat knus en klein cafeetje in het hartje van Parijs. plein vol dromen, waar de paardjes